4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Jemen zou een militair trainingskamp zijn aangevallen door Houthi-rebellen. Volgens de staatstelevisie van Saudi-Arabië, dat het regeringsleger van Jemen steunt... zijn er minstens 60 doden. De door Iran gesteunde rebellen zouden het kamp met drones en raketten hebben aangevallen. Na een relatief rustige periode zijn de gevechten in Jemen weer opgeleid. Bij de burgeroorlog zijn volgens hulporganisaties tot nu toe ruim 100.000 mensen gedood of omgekomen van de honger. In Tilburg is een stadsbus gisteravond spontaan in brand gevlogen. De buschauffeur haalden de tien passagiers snel uit het brandende voertuig... waardoor niemand gewond is geraakt. De bus van Arriva vloog in brand tijdens het wachten voor een stoplicht. Mogelijk was een technisch probleem met de motor de oorzaak. In het centrum van Groningen zijn drie mensen opgepakt... nadat er op verschillende plekken wegpartijen waren ontstaan. Zo'n 60 welschoppers belaagden agenten met stenen en flessen. Eén agent raakte gewond. De aanleiding voor de redden is nog onduidelijk. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan geven hun koninklijke titels op... heeft Buckingham Palace gemeld in een verklaring. Ook kunnen ze geen aanspraak meer maken op het geld... waar ze als lid van het Britse Koningshuis nog recht op hadden paar kondigde twee weken geleden al aan... dat ze een minder vooraanstaande positie binnen de koninklijke familie willen. AZ heeft in eigen huis verloren van Willem II. In Alkmaar werd het 3-1 voor de Tilburgers. Gisteravond werden er nog drie wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Feyenoord versloeg in eigen huis Heerenveen, ook met 3-1... Twente Groningen eindigde in 0-0 en Vitesse won uit bij Fortuna Sittard opnieuw met 3-1. Het weer nog tussen de buien door klaart het vannacht het vaker op. De temperatuur kan tot dicht bij het vriespunt zakken. Overdag eerst in het zuiden nog een bui. Smiddags is het vrijwel droog, schijnt de zon geregeld... en wordt het maximaal 8 graden.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 My spirit shall bring me up there. And I will never be afraid, afraid. I say, I say, lift me up right now. run from reality Please like the secret part of what you always were. You know how I feel. came straight, straight, straight, straight, straight from Bolivia. <laughs> what I want to say to you. For those of you that have experienced some hardships, a lot of setbacks, a lot of failure, don't give up on your dreams. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream.